Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden meer mensen ingezet voor de coronaprikkenadministratie. Volgens het OMT en de stichting die alle bijwerkingen bijhoudt... ontbreekt er allerlei informatie. Nou, Daardoor kunnen ze niet altijd meer achterhalen wie welke prik heeft gehad en wanneer die precies is gemaakt. Gelukkig weten heel veel mensen zelf welk vaccin en welk serienummers ze gehad hebben en geven ze dat op bij een melding, maar dat is niet volledig. Het RIVM zegt dat het registratiesysteem prima werkt, maar dat sommige huisartsen en zorginstellingen achterlopen met het invoeren van gegevens. Dat is een ongewenste situatie moet daar iets aan gebeuren. Dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. De komende tijd wordt er daarom dus extra personeel ingezet om de achterstand goed te maken. In ons land gingen de terrassen vandaag voor het eerst in ruim een half jaar weer open. Maar in België kunnen ze ook gaan aftellen. Daar is nu echt groen licht gegeven voor versoepelingen. Vanaf 8 mei mogen Belgen weer een pintje op het terras drinken. En wordt ook de avondklok geschrapt. En paniek om niks vanavond in Rijswijk. Er kwam een melding binnen dat er een lichaam in een kanaal zou liggen. De hulpdiensten gingen er massaal op af. Maar de duikers hoefden niet het water in. Het lichaam bleek een etalagepop te zijn. En Jeroen uit Gorkum heeft weer eens een wereldrecord gebroken. Het is al zijn derde. Eerder liep hij 112 keer een hoge toren op en af en wandelde hij 5 kilometer op zijn handen. Afgelopen weekend ging het wereldrecord koprollen eraan. Jeroen was 14 uur bezig. Het ging hem niet in de koude kleren zitten. afgelopen twee dagen ook niet zo lekker geslapen. Afgelopen nacht wat beter. Ehm, ja, wonden op mijn schouders, op mijn heup, eh, mijn hoofd eh, en veel spierpijn. Ja, dat is ook niet zo gek. Hij rolde 20 kilometer van Gorkum naar Papendrecht. Hij komt trouwens niet eens echt in de recordboeken, want dat kost 8000 dollar. Ja, dat is zoveel geld. Dat heb ik zelf niet. En eh, ja, de meeste mensen die halen daar een crowdfunding voorbij. Maar dat vind ik zonde. Mensen moeten hun geld gewoon gebruiken voor goede doelen of voor mensen of mensen die ze lief hebben naast hun. Dus, je krijgt het weer nog. Het is bijna overal droog. Alleen in het zuiden is er vanavond kans op een buitje.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 tot 12. The Sea of Love. hoor je hier met The Sea of Love. luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. try. Oh no, you're much too good to make that understood. You've learned so many things that I don't understand. goodbye. It was only self deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try. try again. Think of all we had before.